Rashid Finch met het NOS-journaal. De Libische regering ontkent dat de NAVO afgelopen nacht militaire gebouwen heeft aangevallen. Volgens Libië heeft de NAVO gisteren bewust het huis van de jongste zoon van kolonel Gaddafi gebombardeerd. Die zou daarbij zijn gedood, evenals drie kleinkinderen. Gaddafi was volgens Libië ook in het huis, maar heeft de aanval overleefd. De NAVO houdt vol dat het niet een huis, maar alleen militaire doelen heeft aangevallen. De Libische regering spreekt van de vierde poging om Gaddafi te doden. Libië heeft ook zijn excuses aangeboden voor de aanvallen op verschillende ambassades in het land. Volgens de Libische autoriteiten zat een boze menigte achter de aanvallen en was de Libische politie niet sterk genoeg om die tegen te houden. Libië zegt dat het de schade aan de ambassades gaat repareren. De brandweer gaat de hele nacht door met het blussen van de duinbrand bij Schorel. Tot nu toe is daar zeker 30 hectare verwoest, schat Staatsbosbeheer. In het Noord-Hollandse duingebied brak gisteren op drie plekken brand uit. De branden bij Sint Maartenzee en Egmond aan Zee werden geblust. Bij Schorel is de brand niet onder controle, omdat het gebied waar de brand woedt moeilijk bereikbaar is. Brandweerkorpsen uit de hele provincie zijn uitgerukt om de branden te helpen blussen. In verband met de branden in het gebied heeft de politie twee personen aangehouden op verdenking van brandstichting. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. Op de bodem van de Atlantische Oceaan is een van de twee zwarte dozen gevonden van het Air France toestel dat daar twee jaar geleden neerstortte. Het vliegtuig crashte voor de kust van Brazilië tijdens een storm en alle 228 inzittenden kwamen om. Een paar weken geleden werd al een aantal grote brokstukken gevonden van het Air France toestel. Het weer een heldere nacht met minima rond 5 graden. Op beschutte plekken kan de temperatuur bij 0 komen. Komende dag opnieuw zonnig en droog.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 I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Oh, I'm overdue. Give me some room. coming through. Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. Six close to speakers are on high. Oh. Still jumping six in the morning. Table dancing, glasses of fashion. Oh. No questions, time for some action. Giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. A jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For damn presidents, I pant like Putty Roll. That the one that excites your deepest.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 It's like I'm ODB. They're what you think. No. and so Sing tonight And fight the break of dawn Come tomorrow Tomorrow I'll be gone Sing tonight And fight the break of dawn Come tomorrow Tomorrow I'll be gone ZFM.